7 uur. Freddy van met het NOS-journaal. De Tweede Kamerfractie van 50PLUS heeft na urenlang overleg geen oplossing gevonden voor het conflict rond voorzitter Geert Dales. Eerste en Tweede Kamerleden en erevoorzitter Jan Nagel hebben het vertrouwen in hem opgezegd. Fractievoorzitter Henk Krol zegt nog steeds achter de aanpak van Dales te staan. De rest van de fractie wil dat Krol het vertrouwen opzegt in Dales. Het overleg gaat morgen verder. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil alle uitverkoop tot 1 juli verbieden... voor winkels die geen levensmiddelen verkopen, zoals kledingzaken. Het verbod moet zowel online als in de winkels gaan gelden. Dat moet kleine ondernemers beschermen tegen grote bedrijven... die tijdens de coronacrisis nog wel open zijn en met prijzen stunten. Ook de sector zelf is voor zo'n verbod. Er zijn ook winkeliers die vrezen dat de paar mensen die nu nog winkelen thuis blijven als er geen kortingen meer zijn. Onder meer het Rijksmuseum, de Nationale Opera en Ballet en het Kunstmuseum Den Haag roepen de overheid op om de culturele infrastructuur in Nederland overeind te houden. In een brief aan de minister en de wethouders cultuur van de vier grote steden pleiten de organisaties voor een financieel steunfonds. Ze willen ook dat de huur die ze aan overheden betalen wordt opgeschort. Verder willen de organisaties dat de regeling die er is voor werktijdverkorting wordt uitgebreid, zodat ook freelancers in de culturele sector eronder gaan vallen. En Philips gaat de productie van beademingsapparatuur na de zomer opvoeren tot 4000 apparaten per week. Het komt ook met een nieuw, eenvoudiger beademingsapparaat. Daarvan kunnen er 15.000 per week worden gebouwd. Dat nieuwe apparaat is geschikt voor minder kritieke patiënten. In de VS is het al goedgekeurd. Het weer vannacht minima tussen plus 4 en min 1 graden. Morgen is er veel zon, soms trekken sluierwolken over. Smiddags wordt het maximaal 14 graden op de Wadden tot 18 graden in Limburg.